Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het Rotterdamse havengebied zijn vannacht twee medewerkers van een BP-raffinaderij gewond geraakt... toen er een gevaarlijke stof vrijkwam. Volgens het olieconcern ging het om waterstoffluoride. Dat wordt gebruikt bij het maken van benzine. De brandweer zette zogenoemde waterschermen in om te voorkomen dat de gevaarlijke stof zich verder verspreidde. Tegen vier uur was het gevaar geweken. Tienduizenden aanhangers van de Amerikaanse president Trump hebben in Washington gedemonstreerd tegen de uitslag van de verkiezingen. Ze geloven net als Trump dat er is gefraudeerd. Er waren ook tegendemonstranten op de been. Bij een confrontatie werd iemand neergestoken. Twintig mensen zijn gearresteerd. Ook in andere Amerikaanse steden waren pro-Trump protesten. Het aantal geregistreerde coronabesmettingen in Mexico is gestegen tot boven de miljoen. Bijna 100.000 Mexicanen zijn overleden door het virus. De linkspopulistische president López Obrador is niet van plan ingrijpende coronamaatregelen te nemen. Hij draagt zelf vrijwel nooit een mondmasker. De Armeense Veiligheidsdienst heeft een onbekend aantal verdachten opgepakt... die van plan zouden zijn geweest om een staatsgreep en een moordaanslag op de premier te plegen. De verdachten zijn volgens de autoriteiten tegen het akkoord van Armenië met Rusland en Azerbeidzjan om de strijd in Nagorno-Karabakh te beëindigen. Armenië heeft beloofd een aantal gebieden aan Azerbeidzjan terug te geven. Frankrijk heeft zich geplaatst voor de finale ronde van de Nations League. De wereldkampioen was in Lissabon met 1-0 te sterk voor regerend Europees kampioen Portugal. Duitsland heeft in de Nations League in groep 4 van divisie A de leiding overgenomen van Spanje. Die manschaft won in Leipzig met 3-1 van Oekraïne, terwijl Spanje in en tegen Zwitserland met 1-1 gelijk speelde. Het weer. De dag begint op veel plaatsen nog droog, maar vanuit het westen gaat het al snel regenen. Ook gaat het stevig waaien. Voor de regen uit is het nog erg zacht, zo'n 16 graden. Dit was het NOS Journaal.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 If all the kings had their queens on the throne, we would pop champagne and raise a toast to You should've told me that you were thinking about someone else. You're drunk at a party, or maybe it's just that your car broke down. Your phone's been off for a couple months, you're calling me now. could've ever, you know that hurt. Swear for a while I was there on my phone just to see your name. But now that it's there, I don't really know what to say. I know you, you like this. When shit don't go your way, you needed me to fix it. always been abandoned. Keep your head up, baby girl, this your anthem. There goes Hannah, showing off a banner. Rocking that crown, make the boys go bananas. When you're insecure about yourself, it's a fact. You could point a finger, but there's three pointing back. I can see her crying out, yeah. Is there anybody out there? She's really counting all your love, still struggling uphill, but you act like you don't care. Right now, she could really use a shoulder say His mom had him, dad was a phantom, never took a look at him. Grew up mad and antisocial, hated outdoors, always in playing Madden. Adam was lonely, drugs were the only way out of his own life. Now he's slowly losing his fire, close to retire. With one last hope, he puts his arms up higher. I can see him crying out, yeah. Is there anybody out there? He's really counting all your love, still struggling uphill, but you act like shoulder, hanging on to the edge till it's over.